Met Rick Holtkamp met het NOS-journaal. Een pro-Zweedse academie die jaarlijks de Nobelprijs voor de literatuur toekent... heeft geen goed woord over voor de houding van Bob Dylan... die de prijs dit jaar krijgt. De 75-jarige Dylan heeft nog niets van zich laten horen... nadat hij vorige week de prijs toegekend had gekregen. De academie weet niet eens zeker of hij wel naar de uitreiking komt op 10 december in Stockholm. Gisteren verwijderde Dylan de vermelding van de Nobelprijs van zijn website. Academielid Westberg noemde Dylan daarom onbeleefd en arrogant. Staatssecretaris Van Dam van Landbouw is bereid om 23 miljoen euro te investeren in de melkveesector. Hij wil er met het geld uit Brussel voor zorgen dat melkveehouders hun veestapel kunnen inkrimpen, zei hij in Nieuwsuur. Na de afschaffing van het melkquotum vorig jaar kochten boeren er veel koeien bij, waardoor Nederland veel te veel mest produceert. Dankzij een uitzonderingspositie mogen de boeren nu nog meer mest uitrijden op hun land, maar die regeling loopt eind 2017 af. Sommige boeren vrezen dat ze hun familiebedrijf kwijtraken... doordat ze straks koeien moeten verkopen. Van Dam komt hen dus financieel tegemoet. In Cameroen zijn bij een spoorwegongeluk zeker 53 mensen omgekomen. Dat meldt de staatstelevisie. Een afgeladen passagierstrein is door nog onbekende oorzaak ontspoord. In de trein zaten meer dan twee keer zoveel mensen als normaal... omdat er op de weg grote problemen waren. Daar was een brug ingestort. De Marslander, de Schiaparelli, is waarschijnlijk neergestort en ontploft. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Sinds de landing woensdag was er geen contact meer mee. De snelheid waarmee het vaartuig de laatste meters aflegde was te hoog. Op de grond is de Schiaparelli geëxplodeerd. Het weer. Lokaal mist bij een minimumtemperatuur van 2 graden. Komende ochtend nevel of mist, die lost geleidelijk op en dan schijnt de zon geregeld. Aan de kust kan nog een bui vallen en het wordt 9 tot 13 graden.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 I've been wondering deeply, you made me fall in love, spend the whole day, girl. about your love. to do. I got to go to work when it's over. Hey, I can see my girl. Everybody says I'm hypnotized. See the twinkle, yeah.